Eefje Kunnen met het NOS-journaal. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze ontmoeten elkaar bij het Capella Hotel op het eiland Sentosa. Ze zullen elkaar eerst ontmoeten met alleen enkele tolken. Die sessie zal ongeveer drie kwartier duren. Later komen er hoge functionarissen en adviseurs bij. Onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is er dan bij. De bedoeling is dat de landen afspraken maken over het kernwapenprogramma van Noord-Korea. De VS wil dat dat stopt. De Canadese provincie Quebec heeft een steunprogramma opgezet voor staal- en aluminiumbedrijven die in de knel komen door de heffingen van de Verenigde Staten. Er wordt omgerekend zo'n 65 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de provinciebestuurder van Quebec weigeren klanten van staalbedrijven de importtarieven voor hun rekening te nemen. Sommige afnemers zouden hun contract al hebben opgezegd. President Trump voerde onlangs een importheffing in van 25% op staal en 10% op aluminium uit Canada en de EU. In Quebec zijn zo'n 30.000 mensen afhankelijk van een baan in de staal- en aluminiumsector. In supermarkten in Duitsland zijn met fipronil besmette eieren ontdekt. Het zouden eieren zijn van een biologische boer uit Nederland, melden Duitse media. Het gaat om ruim 70.000 eieren. Ze werden verkocht in zes deelstaten. Inmiddels zijn de eieren uit de schappen gehaald. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In de Amerikaanse staat Oregon zijn twee Nederlanders omgekomen bij een verkeersongeluk. Ze zaten in een auto die van achteren werd aangereden door een pick-up truck en vervolgens op een andere wagen botste.